Nog? Nee? Ehm, wethouder uh, meneer Berendsen. Mevrouw van der Veld doet nog de suggestie om even te kijken bij de voorbereiding of de aspecten van een riolering meegenomen kunnen worden. Dat zijn even mijn woorden, mevrouw van der Veld. Hè? Ook in het kader van kostenmatige. Ehm, ik weet in ieder geval zeker dat het zo is dat het niet op korte termijn op het meerjaren onderhoudsplan staat. Dus het is niet een kwestie van dat er bijvoorbeeld volgend jaar of over twee jaar daar onderhoud gepleegd zou moeten worden vanwege de riolering. Dus eh, ik weet niet exact, daar zou ik dan even naar moeten kijken. En dat zal ik ook in ieder geval doen natuurlijk. Om te kijken van, eh, kunnen we, als we het dan open gaan halen... en eh, er moet regulering vernieuwd worden... zelfs al zou dat dan over drie of vier jaar misschien... dat we dat dan ook mee naar voren moeten trekken. Om dan in ieder geval te zorgen dat we niet dan straks weer opnieuw kosten hebben. Want de levensduur van asfalt is natuurlijk aanzienlijk langer. Dank u wel meneer Berendsen. Dat antwoord is ook duidelijk. Eh, ik kijk meneer Van Malla aan. U bent de indiener van de motie. Dat is de reden dat ik u aankijk. En de vraag is nu, gelet op de toezegging van de wethouder... Doet u, wilt u de motie intrekken of doet u hem gestand? We doen hem gestand. U wilt hem in stemming brengen? Ja. Oké. Okay. Ehm, Ehm, ik probeer hem even wat scherper te krijgen om ook voor het college helder te krijgen. De wethouder heeft net gezegd dat hij bij de najaarsnota erop terug wil komen. U zegt hier letterlijk zo spoedig mogelijk. Hebben we het over hetzelfde? Dat is eigenlijk mijn vraag, meneer Van Marlen. Want anders krijgen we daar discussie over en heb ik geen behoefte aan. Ik wil er gewoon duidelijkheid over hebben. We hebben over hetzelfde. In die zin dat zo spoedig mogelijk betekent in de najaarsnota. Ja? Ja. Goed. Nou, dan zijn we het inhoudelijk eens. Nee, de van financiering moet we ook nog uitzoeken. Voor hetzelfde geld staat hij over 20 jaar gepland Dat doet niet meer. Eh, nee, maar ik wil nee, maar de, de, meneer Bluis, er komt een voorstel in de najaarsnota. Dat is toegezegd door de wethouder. Nou, het rommelt buiten. Maar het rommelde binnen ook al. Dus meestal is buiten eerder dan binnen. Maar nu is binnen eerder dan buiten. Eh, wethouder, volgens mij ik had, had ik, heb ik u goed begrepen dat er een voorstel komt in de najaarsnota. En eh, dat ga ik voor zorgen Ja, oké. Goed. en daar wordt ook over de financiering een voorstel volgt daarvoor. Ja? Nou, dan is de vraag van, eh, wilt u eh, het in stemming brengen? Daar is ja op gezegd. Eh, er ligt een toezegging. Ik breng het in stemming. Degene die hem indient mag het vragen. Wie is voor deze motie? Bij hand opsteken. Voor zijn meneer Stefan, meneer El mevrouw Koper, mevrouw Van der Veld en de fractie van D66. Wie is tegen deze motie? Tegen de motie zijn de fracties van de VVD, de PVV, OPZ en meneer Mettes. Eén moment. Eén moment. Dan is de motie verworpen, gelet op deze stemuitslag. En ik denk dat het stemverklaringen gaat regenen. Kan de fractie van OPZ één stemverklaring afgeven? Meneer babbe kort en bondig. Dat kan. Het is namelijk zo dat gezien de toezegging van de wethouder... heeft de motie geen enkele waarde meer, meerwaarde meer. Hm. En daarom ondersteunen wij die niet. Goed, helder. Meneer Metters, bent u daarmee eens? Volledig, toezegging is voldoende. Dank u wel. Heeft de fractie van de VVD de stemverklaring van meneer Drommel? Meneer Drommel? Dank u voorzitter. Gezien de toezegging van de wethouder vinden wij dat de motie afbreuk doet aan die motie. Aan die toezegging. toezegging. En we vinden dat heel erg jammer. Oké, dat is ook helder. Um, wij gaan door naar het volgende agendapunt. En dat is de jaarrekening van de gemeente Zandvoort. Het jaarverslag en de jaarrekening. Die is op de agenda gezet omdat nog onduidelijk was wat de accountant gaat uh, zeggen. Inmiddels heb ik begrepen, maar ik kijk even rond, dat er een goedkeurende verklaring is. Ik zie een aantal knikkende hoofden definitief verslag. En een definitief verslag ook. En daarmee is volgens mij dat laatste hobbeltje genomen. Nou, dan breng ik hem ook echt als eh, bespreekpunt in stemming... tenzij een van u daar iets over wil zeggen. Dat is niet het geval, constateer ik heel snel. Bij hand opsteken. Wie is voor dit agendapunt op deze wijze? Ik constateer dat dat unaniem is. Dat is mooi dat we deze laatste vergadering met dat unanieme punt kunnen afsluiten. Dat doet mij deugd. Ja. Gezondheid, eh, meneer Rommel. Ik ga naar ingekomen post. De wijze van afdoening. Akkoord? Al dus besloten. Het verslag van de vergadering van 21 mei. Niemand heeft aanmerkingen aangereikt. Laatste kans. Niet zo. Al dus vastgesteld. Dat betekent dat ik graag met u overga naar het allerlaatste agendapunt van deze vergadering. En dat ga ik ook doen. Maar ik zie en een vinger en net een lampje. Uh, mevrouw Geurelson. Voorzitter. Dat is hem? Nee hoor. Nee, u denkt op een gegeven moment altijd van het kan kort. Maar ehm, ik, ik ken u wel, we, we moesten typeren in drie kenmerken en alles ging kort. Maar het eh, voelde eigenlijk wel weer een beetje vertrouwd aan. Um, we hebben hier vergaderingen gehad, uh, vaak in het verleden. En nu gaan we nog verder in terug. Toen zaten we hier s'nachts om drie uur. Um, met stemmingen die alle kanten op gingen. Um, maar het is ondertussen ook gewoon, en dan gaan, we even twaalf jaar terug in de tijd... was het eh, november 2007... En toen zat u uw eerste vergadering voor. Uh, op dit moment zit u uw laatste vergadering voor. In ieder geval voor deze gemeenteraad. Of er moeten natuurlijk nog weer, misschien op z'n Zandvoort... <laughs> nog wat uh, zaakjes op gaan spelen... waardoor we misschien nog terug moeten komen van een reces of... Nou, je weet het hier maar nooit. Ehm, in ieder geval vanavond eh, ehm, toch even een, een korte terugblik. En ik weet dat u er niet van houdt, dus dan doe ik het toch. Um, ehm, he, dat is ook weer op zijn Zandvoort. Maar het heeft vanavond moties geregeld. Dus laten we in stijl afsluiten met een motie. Um, hij is niet in kennis gesteld van de leden van eh, de raad. Um, dus uh, u kunt straks uh, volmondig tegenstemmen. Maar ik ga ervan uit dat het uh, via acclamatie en het klappen op de tafel... dat wij in stijl gaan eindigen deze keer. Dus we gaan het ook gewoon in stijl doen. De Raad der Gemeente Zandvoort. In kennis gesteld van het aanstaande vertrek van zijn raadsvoorzitter Niek Meijer. overwegende dat dit zijn laatste raadsvergadering in Zandvoort is. Dat op 6 november 2007 zijn eerste woorden waren in de raadsvergadering... een nieuw persoon om u te mogen voorzitten, het zal even wennend zijn. Dat we net een beetje beginnen te wennen dat hij sinds zijn aantreden bijna 150 raadsvergaderingen heeft voorgezeten. Soms zelfs twee op een avond. In een tijd dat we namelijk de gemeenteraad eh, gesplitst hadden... in een gemeenteraaddebat en een gemeenteraadbesluitvorming. Dat hij nooit verzaakte op een eenmalig uitstapje naar Blarikum na. Dat hij zich in al die jaren altijd met veel ver stortte op... het welkom heten van de luisteraars... Het opvoeren van de spanning bij de loting. Het plechtig installeren van raadsleden. Het formeren van een stembureau. Met alle formaliteiten van dien. Van het stemmen van het, het, eh, het, tellen van de stemmen. Het afhameren. Het schorsen. Daar hebben we vanavond ook weer uh, wat mogen meemaken. Het sussen van de gemoederen. Soms wel lukkend, soms iets minder. Het op de klok kijken. Ja, kijk nog maar één keer op die klok daarboven. We zijn over twaalfen. Het wel verdagen, niet verdagen. Helaas, wij gaan niet meer verdagen. Wij sluiten straks in stijl af. Het sluiten. Het mag nog even wachten. Het wel thuis wensen. Dat kan zo direct ook nog. Het evalueren. Het napraten. Het tot de orde roepen van raadsleden. Uh, het brengen met eh, zaken van, uh, met een vleugje humor dat niet altijd werd begrepen. Maar uiteindelijk gaf niet zoveel voldoening als het tot de orde roepen van de raadsleden... door middel van het zoemertje in de microfoon van de voorzitter. Dat zoemertje... Het zoemertje... Het zoemertje. Het gaat om het zoemertje. Niet het belletje, maar om het zoemertje. En het zoemertje deed de helft van de tijd namelijk niet. En dat wij nu wel kunnen bekennen dat wij het zoemertje eh, in nauwe samenwerking met de Griffie en de Bodes... geregeld hebben gesaboteerd om in ieder geval hier volledig onze eigen gang te kunnen gaan. Maar wij spreken als onze wens uit dat Niek Meijer als goede herinnering aan de Zandvoortse raadsvergaderingen... nog heel lang mag nazoomen, samen met zijn kleindochter Imme... en zolang Jannie het nog in ieder geval goed zal vinden. En overhandigt hem hierbij het daarvoor benodigde tribuut... Zandvoort 2 juli 2019, de dankbare gemeenteraad van Zandvoort. ik wil eh, dat het hoofdelijk in stemming wordt gebracht. <laughs> En dames en heren, de, ja, als u de, eh, Kijk, de, die van de voorzitter kunnen we eh, natuurlijk eh, niet voorbij laten gaan. Dus uh, hierbij graag een hoofdelijke stemming voor uh, rivier. op een of andere manier is Te beginnen bij nummer 6. Ehm, van we gaan rond. Mevrouw Geurensson. Dus ik probeer voor. Meneer de Graaf. Ehm, voor. Meneer Hendricks. voor. Meneer Hermsen. voor. Meneer Keur, mevrouw Keur. Oeps. Voor. Mevrouw Koper. Voor. Meneer Kramer. Voor. Meneer Van Marlen. Voor. Meneer Metters. Voor. Meneer Stefan. Voor. Meneer Van Tichelen. Voor. Mevrouw Van der Veld. Voor. Meneer Berg. Voor. Meneer Babbeg Wilson. Voor, mijn stemverklaring <laughs> voor. Meneer Deen. Krijg. Voor. Meneer Drommel. Voor. En tot slot meneer Algebali.

Beste mensen, hartelijk dank eh, voor deze alarmknopachtig iets. <laughs> Ik ga hem op een veilige plaats eh, uitproberen. Dank, eh, <laughs> er wordt gesuggereerd dat ik hem hier ga proberen. Nou, dat gaan we zo even zien. Dank voor de warme woorden, mevrouw Geuronsson, Belinda. Ehm, nee, ik sta het hierbij. Het is mooi geweest in een aantal opzichten, maar er komt nog een ander afscheid. En eh, daar bereid ik me ook op voor. En ja, een aantal van u zeiden, hoe voelt dat nou die laatste vergadering? Eh, en daar heb ik ook eerlijk op gezegd, nou, ik dacht business as usual. Maar dat was niet zo. Je loopt toch in de voorbereiding van die vergadering na te denken. Het is de laatste, het doet wat met mij. Dat heb ik ook gemerkt. Eh, het doet wat met Jannie. Ik ben ook blij dat ze tijdig uit Keulen van de kleindochter weer teruggekomen is vandaag. En dat is ook mooi, want ik zou het ook niet prettig vinden als dat niet zo zou zijn. Dus dank voor uw geduld, souplesse, maar vooral de warme woorden en het gebaar. En tot slot wens ik u wel thuis, want morgen bakt de bakker gelukkig weer vers brood. Dank u wel. Excuses, iedereen is uitgenodigd bij de borrel. Als voorzitter. Eh, van onze eh, raad. Ehm, hij vertrekt natuurlijk. Er komt nog een echt afsluit, eh, afscheid. En dat zullen wij natuurlijk bij ZFM ook uitzenden. Het was een lange vergadering. het is nu kwart over twaalf. Ehm, wij gaan er nu mee stoppen. Dus u kunt nog luisteren naar een mooi stukje muziek. friends, but I swear when nobody's around. I keep my hand around your neck, we connect. Are you feeling it I am. I got so high than that, I swear to God, for my feet. gato.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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 one more thing before I go. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.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 宝贝。 siento, que te conozco de antes de hace tiempo. Que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. dice el mundo entero.